Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Op een middelbare school in Amerika heeft een leerling om zich heen geschoten. gebeurde in de staat Idaho. Een meisje van 12 had in haar rugzak een wapen meegenomen... en op school begon ze ineens te schieten. Waarom is nog niet bekend. Ze raakte twee kinderen en een conciërge... voordat een leraar het wapen van haar kon afpakken. De drie gewonden liggen in het ziekenhuis, maar zijn niet in levensgevaar. Zwangere vrouwen moeten voorrang krijgen bij een coronaprik... want ze lopen meer risico om op de IC te belanden... zeggen artsen van het UMC in Utrecht. Ze maken zich zorgen. In dat ziekenhuis lagen de afgelopen tijd vier zwangere vrouwen met corona op de IC. Twee van hen kregen veel te vroeg een keizersnede... omdat ze niet konden worden beademd met de baby in hun buik. Een spannende dag voor supporters van de Graafschap. Hun clubje kan vanavond promoveren naar de eredivisie. Een groot feest zit er vanwege corona niet in. Toch zijn de club en de gemeente bang dat veel supporters naar het stadion zullen komen. Doe maar niet, zegt de burgemeester. Ik zie nog steeds in eh, Achterhoek en Doetinchem eh, hoge besmettingscijfers. Ziekenhuis ligt vol. Dus je wilt eigenlijk geen grote bijeenkomsten. We zijn ook niet naïef, dus we weten ook dat er echt wel mensen zijn die dat eh, gaan doen. Daar bereiden we ons ook wel op voor, dus we denken in verschillende scenario's. De gemeente gaat vanavond in als het uit de hand loopt. Ja, je hoort hagel en eh, er was ook sneeuw en handschoenen vanochtend. Nee, het is geen oud berichtje. Vanochtend kwam op meerdere plekken in ons land de vlokken uit de lucht vallen. In Groningen bijvoorbeeld, maar niet alleen in het noorden ligt een wit laagje. Ook in Brabant en Limburg dwalde de sneeuw naar beneden, vertelt onze weerman van Weerplaza. Er is een eh, flinke buiencluster over het land getrokken. Die verlaat nu het eh, zuidoosten van Nederland in Noord- en Midden-Limburg... en ook het uiterste oosten van Brabant hebben ze daar nu nog de laatste naweeën. Dat is voor Nederlandse begrippen toch wel bijzonder laat. Ja, het is nu wel eh, gedaan met de hagel en de sneeuw. Het wordt overal droog en dan gaat op 12. Dit weekend regent het weer, maar het wordt wel warm. Zondag 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is nu vertraging op de A10 de ring Amsterdam... tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam over Amstel. Draait er langzaam over 2 kilometer, vertraging is 5 à 10 minuten.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 Maar elke stap is er eentje. En je moet niet vergeten dat ik met je loop als dat mag. Want ik, ik ben de wind in je rug je draagt Als het water aan je lippen staat En ik, ik ben de weg die je wijzen zal Als de moed verdwijnt Raak je mij niet kwijt Als je het even niet meer ziet Kom dan hier, kom dan hier bij mij Want ik zal zoveel meer zien gegeven. Maar zag niet wat je had verwacht. En hoe ver de afstand je tot nu toe heeft gebracht. Maar je begrijpt het pas beter. Als je kunt kijken met je hart. En weet dat ik met je meekijk elke dag. Want ik, ik ben het licht in het donker. Ik ben de stilte die je hoort als het antwoord dan vanzelf komt. Oh, ik, ik ben het oog van je zekerheid. Als de storm dreigt, dat jij het overstijgt. Als je het even niet meer ziet, kom dan hier, kom dan hier bij mij. Want ik zal zoveel meer zien. En als het even niet meer gaat, kom dan hier, kom dan hier bij mij. Want ik zal er voor jou zijn. Ik zal er voor jou zijn. Als er rustpunt heel dichtbij. Vertrouw maar op jezelf op dit moment.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 106.9 ZFN our friends crash in the living room de stappen die je neemt, ha? Ik denk dat het beter is. Waarom ga je niet meer met me mee, ha? Huh? Jij kan het wel alleen. En ben je zeker voor je keuze nu?